Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Huisartsen, specialisten en hun belangenorganisaties willen dat er vaccinatiecampagnes komen... die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Ze maken zich zorgen over de lage opkomst in die buurten. Volgens de artsen komt belangrijke informatie over de coronavaccins... bij zo'n 35 van de bevolking niet terecht. Zij begrijpen of ontvangen informatie van de coronapersconferenties niet... Daarnaast komen in achterstandswijken aandoeningen als suikerziekte, diabetes en longziektes relatief veel voor... waardoor de kans groter is dat mensen ernstig ziek worden als ze besmet raken. Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen in India gestegen. In het afgelopen etmaal meldde het land bijna 347.000 nieuwe besmettingen... en meer dan 2600 mensen zijn overleden, ook een record. Veel ziekenhuizen hebben te weinig zuurstof om coronapatiënten te behandelen. De afgelopen twee weken steeg het aantal nieuwe besmettingen in India snel... ook in gebieden waar eerder weinig gevallen waren. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten woningzoekenden langer dan zeven jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, blijkt uit onderzoek van de NOS. De tien gemeenten met de langste wachttijd van meer dan 14 jaar liggen allemaal in Noord-Holland. De gemeente met de kortste inschrijfduur is Rijssen-Holte in Overijssel. Daar is de gemiddelde wachttijd acht maanden. GGD-artsen hebben soms bewuste vaccinregels omzeild... om ernstig zieke kankerpatiënten te kunnen vaccineren. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met patiënten en artsen. Patiënten worden soms als zorgpersoneel geregistreerd... zodat ze nu al aan de beurt zijn voor een prik. Veel kankerpatiënten hebben geen voorrang op een vaccinatie... omdat ze geen verhoogd risico zouden hebben om te overlijden aan corona. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 9 tot 14 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...